geen respect voor Ringo Starr. Les Paul en Mary Ford die komen gewoon de buren op en gaan zingen Bye Bye Blues. We hebben nog 20 seconden om dat te doen. Afscheid nemen van Matchbox nummer 11. Veel plezier zometeen de komende twee uur met Hans.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 Er dreigt een tekort aan geschikte woonvormen om ouderen en mensen die langdurig zorg nodig hebben verantwoord langer thuis te laten wonen. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Van het tekort worden de komende vijf jaar mogelijk 65.000 mensen de dupe. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de zorg dichtbij wordt georganiseerd. Maar volgens de Raad wordt er nog te weinig geïnvesteerd in deze plannen. In Den Haag zijn twee mannen aangehouden die probeerden een gestolen viool te verkopen. De viool, een Landolfi uit 1731 met een waarde van 150.000 euro, was vorige week gestolen in Apkoude. Toen de twee mannen de viool te koop aanboden bij een vioolbouwer in Den Haag, kreeg die argwaan en waarschuwde de politie. De viool is inmiddels terug bij de eigenaar en de twee andere violen die bij dezelfde inbraak waren gestolen zijn nog zoek. Bij een busongeluk in Zwolle zijn tien gewonden gevallen. De bus botste achterop een vrachtwagen die stil stond. Beide chauffeurs raakten gewond en acht passagiers liepen snijwonden op. In Kiev laten de oproerpolitie en demonstranten elkaar even met rust. Er is een bestand afgesproken. Dat geldt tot vanavond 8 uur Nederlandse tijd. In de tussentijd praat de oppositie met de regering van president Janukovic. De oppositie eist nieuwe verkiezingen in Oekraïne en wil dat de politie zich terugtrekt. Zwitser Stanislas Wawrinka heeft de finale van de Australian Open bereikt. Hij won in Melbourne de halve finale van de Tsjech Thomas Berdych in vier sets. De andere halve finale is morgen tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Het weer grijs, regenachtig, in het zuidwesten soms wat zon. Het is 2 tot 7 graden. En dat wordt het morgen ook. Dan is het zo goed als droog met soms zon. In het weekend af en toe regen, met in het noorden en oosten kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 4 kilometer...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 en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur ons gezondheidsplein onder het motto... Hoe blijf ik gezond? En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. hele goede middag luisteraars. We zijn vandaag gestart met Arjan Bras. Helaas zes jaar geleden overleden zangeres, pianist en saxofonist. Uit 1976, Leonie. We vervolgen met Ilo en mijn, mijn favoriet en een lied ook gezongen met mijn koor... Mr. Blue Sky. gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie Het rijbewijs en de auto van een 27-jarige Haarlemmer zijn dinsdagmorgen rond half zes in beslag genomen bij de Exterlaan in Haarlem. De man kwam de politie met hoge snelheid tegemoet op de Hofmanweg in de Waardepolder, waarna de agenten de achtervolging inzetten. Met pieken van 130 km per uur deed de bestuurder door de bebouwde kom. Bij een overschrijding van minimaal 100% van de maximale snelheid neemt de politie altijd het voertuig in beslag. De hoogte van de boete wordt bepaald door de officier van justitie. Deze oordeelt of de man zijn auto terugkrijgt. Hey brother De heer van den Berg schildert oude meesters. Bij Pluspunt is er elke drie maanden nieuwe amateurskunst te bewonderen. De eerste exposant van het nieuwe jaar is de heer Van den Berg met olieverfschilderijen. Zijn passie voor schilderen is al vroeg begonnen. Echter toen hij eenmaal met de fut was en daarvan veel vrije tijd kreeg... is hij zich gaan toeleggen op het schilderen van oude meesters, zoals het melkmeisje. De heer Van den Berg schildert kleurrijk en zeer gedetailleerd... en maakt naar eigen zeggen graag schilderijen die mensen aanspreken. De lijsten maakt hij ook zelf. Uiteraard zijn al zijn schilderijen ook te koop. U kunt het werk van de heer Van den Berg nog bewonderen tot eind maart in de opvang ontvangstruimte van Pluspunt Zandvoort, Flemmingstraat 55. 1971. grote uitbaters van vakantieparken in Nederland... waaronder Center Parks, Landau Green Parks, Roompad Vakanties en Hogeboom Vakantieparken... hebben vorig jaar iets meer omzet geboekt. Dat heeft Recron, de verbrandsvereniging van recreatieondernemers in Nederland... dinsdag bekendgemaakt. Gemiddeld bedroeg de omzetgroei 2,5 Maar vooral dankzij een sterk derde kwartaal. Daarmee werd het minder goede tweede kwartaal gecompenseerd, al dus Recron. De vereniging schrijft een deel van de groei toe aan een uitbreiding van de accommodaties. Daarnaast nam het aantal overnachtingen licht toe, met een half procent. Dat komt vooral doordat vorig jaar meer buitenlanders een vakantiehuisje boekten. Pretend you're happy when you're It isn't very hard to do And you'll find happiness without an end Whenever you pretend Remember anyone can dream And nothing's bad as it may seem the little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? And if you sing this melody You'll be pretending just like me The world is mine, it can be yours, my friend So why don't you pretend Gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Onze ogen gaan achteruit naarmate we ouder worden. Zo heeft bijna iedereen op zeker moment een leesbril nodig. Veel mensen krijgen ook last van staar. Wat is dat eigenlijk precies en wat kan eraan gedaan worden? Voor in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de lens heet contract, beter bekend als ouderdomstaar. Contaract, net als rimpels, een ouderdomsverschijnsel, slijtage van de ooglens. Iedereen krijgt hier het mee te maken bij het stijgen van de jaren. Maar niet iedereen heeft er evenveel last van. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomstaar zich echter pas later voor. Staar kan ook worden veroorzaakt door een beschadiging van het oog... en diabetespatiënten lopen een verhoogd risico op deze vorm van staar. De klachten zijn afhankelijk van de plek en de grootte van de troebele plek op de ooglens. Als de plek in het midden van de lens zit, of daar vlakbij, dan zijn er al snel klachten. Men gaat dan bijvoorbeeld wazig zien, dubbel zien, kleuren worden doffer of men krijgt last van licht of schitteringen. Als iemand binnen een korte tijd opeens veel sterkere brilglazen nodig heeft, kan dat wijzen op ouderdomstaar. Sterkere brillenglazen kunnen het zicht op de deur niet meer verbeteren. De aandoening veroorzaakt geen pijn. Het zicht wordt gewoon langzaam steeds slechter. Als er niets aan gedaan wordt, kan iemand met staar zelfs blind worden. Dit gebeurt vaak in landen waar behandelingen niet zo vanzelfsprekend zijn als hier. Contract is gelukkig goed te behandelen. Iemand met staar hebben, maar nog goed genoeg zien om geen problemen te werken of met hobby bezig te zijn, in dat geval behandeling nog niet nodig. Maar na verloop van tijd kan de staar de dagelijkse bedigheden in de weg gaan zitten. Dan is een starenoperatie aan te raden. Bij deze operatie vervangt de oogarts de troebele lens door een kunstlens. Zo'n starenoperatie kan het gezichtvermogen vrijwel volledig herstellen. In een enkel geval kan nastaar optreden, waarbij een geringe vertroebeling ontstaat. Dit is goed te behandelen met een laser. Volgende week gaan we door met glaucom, oftewel groene staar. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago. Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it. Drummer Jan Manschot, medeoprichter van de rockband Normaal, is op 66-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de moordvoedster van de Achterhoekse band dinsdag bekendgemaakt. Jan Manschot richtte 40 jaar geleden samen met Ben de Jolink de band Normaal op. In 1989 verliet Manschot de groep. Hij keerde onder meer terug, nog terug voor de zomertour van 2003. In de zomer van 2012 en het voorjaar van 2013 werden tumoren bij hem ontdekt. Hij overleed in de nacht van maandag op dinsdag. time leaves us polished up. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. dat hevig lijdt in de strijd. Zeker maar voorzichtig zeg je zacht, er wordt voorlopig ander weer verwacht. Ik kijk of ik begrijp wat je bedoelt, maar mijn hoofd wordt overspoeld met gedachten aan een tijd van onzekerheid. het strand. Schreef het water woorden in het zand. Er jankt een die hoorde wat ik dacht. Mijn hart dat schreeuwt om kracht. In mijn onmacht reikt mijn hand, maar jij verdwijnt in het achterland. op internet. www.zfmzandvoort.nl Keilorkest Kleintje Pils voelt er wel wat voor. De oproep van Paul de Leeuw maandagavond in de Wereld Draait Door om roze liederen te spelen... op de tribune tijdens het schaatsen op de Olympische Spelen in het Russische Sochi. Als er niks ons in de weg ligt, gaan we dat zeker doen, zegt Ruud Bakker van het orkest. Het was zo'n emotionele oproep van Paul en zo terecht. Mensen mogen niet beschadigd worden. Televisiepresentator De Leeuw hoopt dat Kleintje Pels hiermee een protestgeluid kan laten horen tegen het anti homo beleid in Rusland. Het Dweilorkest gaat nog meer wel eerst advies in winnen of de muzikanten niet in gevaar komen als ze roze nummers spelen, zoals YMCA. of the things to be the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take on. Wide, oh, wide. have run into some turbulent weather and had to alter their course. I went back outside and I waited at the gate and I watched the beacon light from the control tower as it whipped through the dark ebony skies as if it were searching for. And then came the announcement over the loudspeaker those having relatives or friends on flight number 1203, please report to the chapel across the street at once. Then I felt a burning break deep inside, and I knew the heavenly ebony skies had taken my life's most wonderful. fire Van 20 tot en met 24 januari voert de provincie de laatste werkzaamheden uit aan de natuurbrug over de Zandvoortselaan. Het gaat om het aanbrengen van aluminiumplaten aan de randen van de brug. Het verkeer wordt om, om en om over één rijstrook geleid met een mobiele verkeersinstallatie. De werkzaamheden vinden plaats tussen 9 uur s morgens tot 3 uur s middags. Hierdoor wordt de hinder voor het autoverkeer zoveel mogelijk beperkt. Fietsers worden omgeleid via de voormalige trambaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een mobiele kraanwagen... die vanaf de Zandvoortselaan de elementen aan de brug monteert. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren... sluit de provincie één rijstrook tijdens de werkzaamheden af. Indien nodig zet de provincie verkeersregelaars in... om het verkeer veilig langs het werk te leiden. Eind januari zijn alle werkzaamheden aan de natuurbrug Zandpoort gereed. Voor meer informatie over de aanleg van de natuurbrug... kunt u terecht op website van de natuurbrug Zandpoort.